Citydijkers met het NOS Journaal. Kamerleden reageren geschrokken op het vertrek van oud-Kamervoorzitter Ariep uit de Tweede Kamer. PvdA-fractievoorzitter Kuiken zegt dat ze totaal is overvallen door het besluit van Ariep om te stoppen als Tweede Kamerlid. Ze schrijft dat het haar persoonlijk en de rest van de PvdA-fractie veel pijn doet. Ariep maakt haar vertrek bekend in een verklaring op Twitter. Daarin spreekt ze van aanvallen op mijn waardigheid... Afgelopen week lekte via NRC uit dat het dagelijks bestuur van de Kamer... een onderzoek naar Ariep wil instellen... vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Ariep schrijft ook dat het haar zwaar valt dat een aantal Kamerleden opheldering vroeg... aan het dagelijks bestuur van de Kamer over het onderzoek... maar dat haar eigen PvdA-fractiegenoten daar niet bij zaten. PvdA-fractievoorzitter Kuiken zegt dat zij het zuiverder vonden... om dat aan andere partijen te laten. Oekraïense troepen hebben de controle over de stad Liman in het oosten van het land. Een medewerker van president Zelensky heeft een video online geplaatst... waarin een groep soldaten zegt de stad te hebben bevrijd. Eerder op de dag zei Zelensky nog dat er nog gevochten werd in de strategisch gelegen stad. Liman werd door de Russen gebruikt als logistiek knooppunt om troepen in de regio te bevoorraden. Duitsland gaat de komende dagen de eerste luchtverdedigingssystemen tegen drones leveren aan Oekraïne. In de afgelopen weken heeft Oekraïne te maken gehad met aanvallen van zogeheten kamikaze-drones... die Iran aan Rusland heeft geleverd. Bij die aanvallen zijn mensen omgekomen en is infrastructuur beschadigd geraakt. In totaal levert Duitsland vier luchtverdedigingssystemen die deze drones uit kunnen schakelen. Het weer, alleen in het noorden nog kans op een bui. In de rest van het land opklaringen. En vannacht komt het af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, grotendeels droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.